Inclusief bonussen voor prestaties uit eerdere jaren. Volgens de jager moet overheidsingrijpen voor bestuurders dezelfde gevolgen hebben als een faillissement. Betekent dat hun beloningen moeten terugvloeien naar het bedrijf, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Bij eerdere steunoperaties raakten bestuurders alleen hun bonussen kwijt over het jaar waarin hun bedrijf overheidssteun kreeg. De jager wil op korte termijn regelen dat de bestuurders bij nieuwe steunoperaties harder worden aangepakt. Volgens de minister moeten daardoor perverse prikkels in de financiële wereld verdwijnen. De oppositie in Kirgizië zegt dat ze de macht heeft gegrepen en een nieuwe regering gaat vormen. Volgens de oppositie is president Bakiev van plan om af te treden, maar zelf heeft hij daar nog niets over gezegd en het is onduidelijk waar die is. In verschillende Kirgizische steden waren de afgelopen dag onlusten. Duizenden demonstranten protesteerden tegen de hoge brandstofprijzen en de corruptie. Ze bestormden overheidsgebouwen in de hoofdstad waarop de politie het vuur opende. Daarbij zijn zeker tientallen doden gevallen. Ook vannacht worden nog geweerschoten gehoord. Verder zouden op grote schaal winkels worden geplunderd. De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol blijft 16 jaar. Het kabinet wil de gemeenten bij wijze van proef de mogelijkheid geven om de leeftijdsgrens op te rekken naar 18. Maar een Kamermeerderheid voelt daar niet Voelt daar niet voor. De hogere leeftijdsgrens moet gemeenten meer mogelijkheden geven om het drankmisbruik van jongeren aan te pakken. Volgens onder andere de PvdA en de VVD gaat dat niet werken. Onder meer omdat jongeren dan mogelijk naar gemeenten trekken waar de leeftijdsgrens 16 jaar blijft. Het weer. Vannacht kans op een bui, koelt af tot 6 graden. De komende dag eerst plaatselijk een bui, daarna overal droog en zonnig bij een graad of 13.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 Nah, nah, nah, not in the back of my car. Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, hey, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on?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 playing, I'm never laying the D. Saying blah, blah, blah.